Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zwemmer Ferry Weertman heeft in Rio goud gewonnen op de 10 kilometer open water. Hij was in de eindsprint net even sneller dan de Griek Spiros Gianniotis. Aanvankelijk was er verwarring over de uitslag. Weertman bleek eerst tweede geworden. Maar de finishfoto maakte duidelijk dat hij toch echt goud had gewonnen. De handbalsters en de volleybalsters die zijn allebei door naar de halve finale. De handbalsters klopten de Braziliaanse ploeg ruim met 32-23. En de volleybalvrouwen waren met 3-1 te sterk voor Zuid-Korea. En wielrenster Elis Lichtlee die heeft zich in het sprinttoernooi geplaatst voor de halve finale. Volgens Duitsland ondersteunt de Turkse regering radicaal-islamistische en terroristische organisaties. De omroep ARD zegt dat dat blijkt uit vertrouwelijke antwoorden op Kamervragen van oppositiepartij Die Linke. Daarin staat dat de Duitse regering constateert dat president Erdogan sinds een aantal jaren de banden met extremistische organisaties in het Midden-Oosten aanhaalt. Premier Rutte verwacht dat het kabinet de komende tijd vol aan de bak moet. Hij zei dat bij een ontmoeting met de pers in Delft tijdens de jaarlijkse teambuildingsdag van het kabinet. Rutte verwees onder meer naar de problemen rond de brexit en de koepoging in Turkije. Dat zijn grote onderwerpen die het kabinet tot aan de verkiezingen van maart volgend jaar en ook daarna veel werk zullen bezorgen, zei hij. De zelfgebouwde elektrische motor waarmee studenten van de Technische Universiteit Eindhoven rond de wereld willen rijden is na twee dagen gestrand in Wenen. Volgens Omroep Brabant is de stroomomzetter kapot gegaan. De bedoeling is om de motor morgen gerepareerd te hebben en daarna de reis in 80 dagen rond de wereld voor te zetten. Het weer. Bijna overal zon en 20 tot 24 graden. Vannacht koelt het af tot rond de 11 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het in Limburg lokaal 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 8 kilometer file tussen Blaricum en Eembrugge.